Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij de rellen in Den Haag van gisteravond zijn volgens de politie vier agenten gewond geraakt. Twee van hen zijn gewond aan hun hand. Een andere agent raakte gewond aan haar gebit. En de vierde agent met letsel werd aangereden door een politieauto. Bij een zalencentrum in Den Haag braken rellen uit bij een bijeenkomst van een groep Eritreërs. Een rivaliserende groep probeerde het centrum binnen te komen. Bij de rellen werd met stenen gegooid. Ook staken mensen politieauto's en een touringcar in brand. Meerdere verdachten zijn aangehouden vanwege het geweld in Den Haag. De Thaise oud-premier Thaksin is vervroegd vrijgekomen na een half jaar gevangenisstraf. In 2010 werd hij veroordeeld tot een celstraf van acht jaar vanwege corruptie... waarop Thaksin naar Dubai vluchtte. Vorig jaar keerde hij terug naar Thailand waar hij direct werd opgepakt. Daarna werd een gratieverzoek deels gehonoreerd door de Thaise koning. Zijn celstraf werd verlaagd naar één jaar. Nu is de 74-jarige oud-premier dus na een half jaar vervroegd vrijgelaten...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 De ploeg uit Deventer won in Friesland met 2-0 van Heerenveen. In Zwolle was Almere City met 1-0 te sterk voor PEC. Het weer. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. In de ochtend ook weer buien en het is een graad of 9.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 Nothing on you. babe. Nothing on you. might say hi, and might say hey, but you shouldn't worry about what they they got nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you. babe. there will never be another one. I've been around and I never seen another one. Because your style ain't that. You're my Wonder Woman, call me Mr. Fantastic. Stop. Now think about it. I've been to London, I've been yeah. to Paris, yeah. even where there in Tokyo.